Gisteren zou Israël daar 300 liter brandstof hebben achtergelaten... zodat het ziekenhuis de noodstroom aan kan zetten. Maar, zegt correspondent Nasra Habiballah... De hoofdchirurg van het El Shifa ziekenhuis die heeft eh, gezegd dat het simpelweg te gevaarlijk is... om naar buiten te gaan en die brandstof op te halen. En dat bovendien 300 liter veel te weinig is eh, om de boel draaiende te houden. Dus dat het het eigenlijk ook niet waard is. Het Rode Kruis waarschuwt dat de situatie onder de mensen die vluchten beroerd is. Veel mensen gaan lopend naar het zuiden en eenmaal daar is er veel te weinig plek om iedereen op te vangen. Personeel van thuiszorgorganisaties loopt extra rondes om te kijken hoe het gaat met ouderen en ernstig zieken die een alarmknop gebruiken. Er is een storing in dat ding dat vaak bij mensen om hun nek hangt. Als mensen er nu op drukken komt er geen melding binnen bij de 112-meldkamer. Hoeveel mensen er zijn getroffen weten we niet. Het bedrijf achter de knop werkt aan een oplossing. In Australië zijn de grote havens weer open. De boel lag sinds zaterdag plat door een cyberaanval. Door die havens gaat bijna de helft van de spullen het land in en uit. Door de aanval is een achterstand ontstaan van 30.000 zeecontainers. Dat moet vanaf vandaag worden weggewerkt. Het is niet bekend wie er achter de hek zit. En een oude bekende keert terug in de politiek in het Verenigd Koninkrijk. Niemand minder dan oud-premier David Cameron mag zijn LinkedIn bijwerken. Hij wordt minister van Buitenlandse Zaken, vertelt onze verraste correspondent Fleur Launsbach. Ja, dit is wel echt The Best Kept Secret wordt het genoemd eh, in Westminster. Dit zag inderdaad echt niemand aankomen. Nee, echt, echt niemand. Normaal wordt er over dit soort dingen wel gespeculeerd en zo. Maar dat David Cameron, oud-premier, dat die opeens terug zou komen, dat, eh, dat hadden we niet verwacht. Cameron was vijf jaar premier. Waarschijnlijk wordt hij buitenlandminister vanwege zijn ervaring. Die komt van pas nu met de oorlogen in Gaza en Oekraïne. Het weer grijs en op veel plaatsen regen. In de loop van de middag wel wat vaker droog en zelfs wat zon. En het wordt een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is zo goed als achter de rug.